Maar ze blazen de actie af. Er zijn simpelweg nog te veel besmettingen, vinden ze. Ze hebben nu wel een andere eis. Zodra winkels en bouwmarkten weer open mogen, gaan zij ook. De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is nu ook in Nederland opgedoken, zegt het RIVM. Deze variant is aangetroffen bij een persoon die woont in de regio Brabant. En bij deze persoon is een monster afgenomen op 22 december. En gisteren werd vastgesteld dat het gaat om de Zuid-Afrikaanse variant. Het is niet bekend waar diegene het virus heeft opgelopen. Net zoals de Britse variant van het virus lijkt ook deze variant besmettelijker. Woon je in Rotterdam en omgeving? Steek vanavond dan even niet de open haard of een vuurkorf aan. Het is bijna windstil en daarom is er een stookalert afgegeven. Rook blijft dan lang hangen en dat is irritant voor mensen met astma en andere problemen met hun longen. Trump houdt zijn agenda op 20 januari leeg, zegt hij op Twitter. Dan wordt de nieuwe president Joe Biden geïnaugureerd. Normaal gesproken zijn oud-presidenten daar dan bij tijdens die ceremonie. Dat hij er niet is, is niet verrassend, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij heeft er gewoon echt geen zin in. Niemand in Washington of in de wijde omtrek ging er nog vanuit dat Donald Trump straks aanwezig zal zijn als zijn opvolger wordt ingezworen. Ondertussen zijn politici in Washington nog steeds aan het kijken of Trump nog voor 20 januari uit zijn functie kan worden gezet. Dat kan ook vrij snel gebeuren. Er komt gewoon een tekst die zal gaan over het aanzetten tot geweld, over opruiming, over de president die zijn presidentiële gelofte van trouw aan de grondwet heeft geschonden. En over die tekst wordt dan gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Waar de democraten in de meerderheid zijn. Dat is niet zo in de Senaat, dus er wordt verwacht dat zo'n stemming daar zo lang mogelijk uitgesteld zal worden. Het weer dan nog. Er staat dus weinig wind vanavond. Vannacht klaart het op en gaat het op veel plekken vriezen... met lokaal mist en kans op gladheid. Morgen een graad of drie en dan ook een beetje zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam, allebei op de ringweg. Op de A10 West richting de A10 Zuid staat tussen de afritten Geuzenveld en Buitenvelder 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten en er staat een vrachtwagen klem in de Koentunnel.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 ga We gaan. I want you and your beautiful soul I know that you are something special you be dishes for you. cooking in the kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm jumping through holes.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 I am me. I'm funny, and me rhyme. Spending me a time on the twisted, yeah, dime. That you find it funny, me, you are turn around and I'll pick up the slack. Yeah, take up to the bridge. Dirty sexy Get your sexy on.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 But you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now.